uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het noorden van Irak zit een Nederlander in de problemen. Hij zit in een van de steden die door de islamitische terreurgroep ISIS is ingenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert hem weg te krijgen uit de stad Baiji... en werkt samen met de autoriteiten in Irak. Volgens de Telegraaf is de man technicus bij het bedrijf Siemens... In Oekraïne zijn tientallen militairen omgekomen toen opstandelingen hun vliegtuig neerhaalden. Volgens het leger zijn zeker 40 militairen en 9 bemanningsleden omgekomen. Het toestel werd neergeschoten bij de luchthaven van de stad Lugansk toen het de landing inzette. De topman van de Nederlandse Zorgautoriteit is slordig met declaraties, schrijft NRC Handelsblad. Ook laat topman Lange Jan buitenlandse dienstreizen geregeld betalen door bedrijven waarop hij toezicht houdt. In een reactie zegt de NZA dat geen van de reizen in strijd was met de regels. Verder zijn er maatregelen genomen om fouten met declaraties te voorkomen. In Opperdoes is een jongen van 14 afgelopen nacht zijn hand kwijtgeraakt door illegaal vuurwerk. Hij wilde het vuurwerk afsteken in een snackbar, maar werd naar buiten gestuurd en daar ging het mis. Volgens de politie in Noord-Holland is de hand van de jongen van zijn arm gerukt en was hij slecht aanspreekbaar. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal is weer terug in Rio de Janeiro. Ze kregen bij hun hotel een warm onthaal van de fans... na de 5-1-overwinning op Spanje gisteravond. De wedstrijd is bekeken door gemiddeld 7,2 miljoen mensen. Het gaat om mensen die thuis op Nederland 1 keken. Vlak voor het einde was de piek, toen keken er 8,3 miljoen mensen. Sportkranten in Spanje noemen de 5-1-overwinning van Oranje... een wereldwijde vernedering en een nachtmerrie... Het weer, vrij bewolkt, er kan nog wat regen vallen. Vanmiddag droog en meer zon, het wordt 17 tot 19 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Muiderslot en Knopendiemen 2 kilometer file.